Mark van den Hoek. Langstraat FM. Jippie, daar zijn we weer. Anderhalve over vijf. Eh, dit is de show met Bontebal Funk, disco en soul uit de jaren 80. Bedankt aan Nigel Pelders voor Nigel's Weekend Warm-up. De afgelopen twee uur sport en muziek. Dit is tot 7 uur langs de FM. Funk Night. Daarvoor heette ze Aura. Serious was dat. Dit is langs gaat een Funk Night en hier is Lip Service van Pete Service. Mira. Johnson, Chico DeBarge, Amanta and Magic, Renee Angela, Level 42, That Sleep on My Heart, Souvenir 1985 is dat, Michael Lovesmith en Strut Take Me To Your Party. Het eerste uur van Langs de Night. Souvenir nu van Change, Heaven of My Life. treasure of my heart, and I'm the love that you need. Hey, let's take a ride in my Rolls Royce limousine. Don't be shy, I'll show you why. I live in my life in grain. Gigolos come and playboys go, yeah. but I've been around the world. I'm a big time lover with big time money. Come on, let's check it out, girl. Say what? Big all the time. My name your thing. Well, come on, baby, go with me. I'll give you diamonds on Monday. Rock. Hey, baby, I, I know just how you feel. I could buy you dinner on the enterprise. I own TV stations and half the nation. The Federal Reserve was my creation. And of all of the things in the world to see, it's everywhere for you and me. So come on, girl, let's do the do, and, and you'll be living the green life too. This party's for rockers. Come on, everybody, sing. to the Club, nieuw in de playlist. dit is Chico DeBarge. Do you a kiss? To kiss? Do you want a kiss? Serious. Do you want a kiss or what? Langs hadden we een Funk Night tot 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Het is 3 over half 6. mean to be rude, but there's something you should know. I'm not a nasty boy or a Romeo. all the rumors you read about how nasty I could be. There's only one thing, girl, that can satisfy me. Can you kiss like we're in love. Can you kiss me, baby? Ooh, serious. Can you kiss? Don't you wanna kiss? Can you kiss me, baby? Serious. Uh-uh, uh-uh. Yeah, yeah, baby, yeah. Kiss me, baby. Mercedes Benz. I'm just an ordinary guy. I don't need to hear about the places you've been. I just wanna get next to you. Don't be shy. I've been to so many places all around the world. I've done some of everything with all kinds of girls. What I want to do now, I just can't miss honey, pretty baby. Don't you wanna kiss? Kiss. It's like we're in love. Kiss me, baby. Oh, serious. Can you kiss? Don't you wanna kiss? Can you kiss me, baby? Oh, the way, babe. Tell all your friends. I'm sure, I'm sure, I'm sure, I'm sure I'm sure, satisfied. Like we're in love. When you kiss me, baby. Ooh, serious. When you kiss. Don't you wanna kiss? was dat hier bij en Funk Night. Ook nieuw in de playlist. En uit die playlist daar komt deze van René en Angela. Je hoort de maxi-uitvoering van I'll Be Good. Tien over half Your love is knocking down and it's cold. Not me. You may hide and close your door. Baby, baby. Open up, I swear it's true. What you gonna do? I'm to be good to you. How good? Don't you wanna be good, baby? van I Sleep On My Heart, 1985. Souvenir, dat was level 42. 9 voor 6. Dit is Michael Lustmid bij The Funky. Diamond in the Raw. You know your struts. Take me to your party. glasses on and her back in a knot. and oh, she looks so Bandits en Diamond in de Wall hoorde Vijf voor zes, de laatste van het eerste uur is van Strut en Take Me To Your Party. Eh, reclame en nieuws en we zijn terug. Deel 2 van aflevering 181 van Langs en Funk Night. Charlie Singleton, Nothing Ventured, Nothing Gained uit de playlist. Daar beginnen we dan mee. Tot dadelijk. Tot dadelijk na het nieuws. the time to open my klaar met die saaie muren. Ik ga een fotowand kopen. Een fotowand kopen? Dan moet je contact opnemen met Metro XL. Die kunnen fotowanden leveren als naadloos behang. Helemaal uit één stuk. Of met verlichting erachter. Ook kun je kiezen voor decoratieve geluidsbeheersing. Dat dempt hinderlijke nagalm. Metro XL heeft zelfs oplossingen gemaakt van mozaïeksteentjes. Metro XL? Ja, zij creëren een compleet nieuwe beleving. Wil je meer weten? Kijk op www.metroxl.nl. Mooi van Metro. Bierman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Een aan Rusland gelinkte hackersgroep die een grote cyberaanval heeft uitgevoerd... maakt nu wereldwijd honderden slachtoffers onder bedrijven, ook in Nederland. De gezelsoftware zou via een Amerikaanse softwareleverancier zijn verspreid. Het Waardenburgse IT-bedrijf Velsart schrijft op zijn website dat ook hun systemen zijn geïnfecteerd. De hackers verspreiden ransomware, oftewel gijzelsoftware, die systemen of bestanden ontoegankelijk maakt. Pas na betaling kunnen bedrijven er dan weer bij. Voor de vierde dag op rij is het aantal coronabesmettingen gestegen. Er kwamen er vandaag 1146 bij, ruim anderhalf keer zoveel als het weekgemiddelde. Voor het eerst in bijna 2,5 week ligt het aantal boven de 1000. Het aantal coronadoden blijft met één vandaag stabiel, zo meldt het RIVM. Vanmiddag is er op het Malieveld in Den Haag voor het eerst gedemonstreerd tegen het vaccineren van tieners en kinderen en de mondkapjesplicht en het testen van deze groepen. De rechtbank van het Vaticaan heeft tien medewerkers aangeklaagd voor een verliesgevende vastgoeddeal. De medewerkers worden beschuldigd van corruptie, afpersing en ambtsmisbruik. Het gaat om een investering van zo'n 350 miljoen euro door het staatssecretariaat van het Vaticaan, dat voor miljoenen werd opgelicht. Een strafrechtbank van de Heilige Stoel heeft nu tien verdachten aangeklaagd. Een van hen is de kardinaal en voormalige stafchef Betjou van het Vaticaanse staatssecretariaat. En het lijkt erop dat de zoektocht van de KNVB naar een nieuwe bondscoach niet gemakkelijk wordt. De veelvuldig genoemde trainer Henk ten Katen zegt niet beschikbaar te zijn na wat er in 2017 is gebeurd. Toen was hem volgens eigen zeggen de baan al beloofd, maar koos de KNVB op het laatste moment voor Dick Advocaat. En de andere kandidaat, Louis van Gaal, haalde vandaag tijdens de uitzwaaitraining van de dames naar de Olympische Spelen hard uit naar de heren. Volgens Van Gaal kon je op het EK zien dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien van zuidwest naar noordoost over. Komende nacht koelt het af naar zo'n 14 graden en is er nauwelijks wind. Morgen blijft het wisselvallig met regen- en onweersbuien en zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Sinds 1 juli 2021 zit er 15 eurocent statiegeld... op kleine plastic flessen frisdrank en water. Dit bevordert het hergebruik van plastic flessen. Je herkent kleine flessen met statiegeld... aan het statiegeldfleslogo op het etiket... Let bij het inleveren op dat het etiket met de streepjescode er nog op zit. En met steeds meer innamepunten wordt het nog makkelijker om je statiegeldflessen in te leveren. Ga voor meer informatie naar www.statiegeldnederland.nl. Funk! Dance. you got. You gotta go for the guts, don't make yourself a name through rose-colored glasses. Everything looks the same. Cameo. Work, work. You gotta get out and work. Oh. The right attitude is like the It's not the first, not the right step. Mountain was dat. Wel langs hadden Funk Night. Nothing ventured, nothing gained. Zeven en halve over zes. Dit is The Funky. En hier is Chess. I'm going to give you all of me. All of me. I'm gonna take you to the top. die En zo heet ook de groep Take It To The Top was dat. This Time is wat bekender. Draaien ook wel eens die maxi. Funk Deluxe dus. Langs hadden we een Funk Night. Souvenir nu. Get Band. Hier is Beep. Uh, free. Kwart over zes. zo niet zo bekend was. Whitney Houston, samen met Kashif, Thinking About You. Bijna vijf voor half zeven. En dit is geweldig, excellent. Leroy Hudson. And Love You Down. Rouw de maxi-single van Wind Power van Thomas Dolby. The High Power Extended Play is dat. funky tot 7 uur vanavond. Now's the time to get our love together. I can't wait forever for your love. Show you how I can be your lover. You won't need no other. Gonna love you down. baby, love you. hij dan Thomas Dolby. funky ook, Thomas Dolby. En dat was Wind Power. I Keep doing what you do. What I'm trying to say is you're on your way. You gotta take it real slow. You might have the way, but you'll have your day. Got places to go. You can have it if you want it. can have it if you want it. Don't mm-hmm. despair, you will get there real soon. you gotta do your magic dance for everyone to see. If they give to you just have a chance. Show what you feel. You got to let them hear your magic sound. what they need. You got to them on the ground. you're for real. You can have it if you want it. that if you want it, don't despair. You'll get there. Real soon. You wanna be a superstar. Keep on trying and you're gonna go far. You wanna be a superstar. It doesn't really matter who you are. You wanna be a superstar what you wanna be. Be a yourself. Turn on the groove and let it flow. It'll take you where you wanna go. Don't you know you gotta let it grow? Let it grow. You're gonna be a superstar. Keep on trying and you're gonna go far. You're gonna be a superstar. Be cool. You're gonna be a superstar. Never change the way you are. You're gonna be a superstar. Real soon. It doesn't really matter who you are. You're gonna be superstar. Just be cool. T-Connection, eerst de Bahamas en daar Miami. Superstar was dat. En dit is First Circle bij Langzaam in een Funk Night. Get off. Hou je General Kane. En in dezelfde trend, het House Party. 12 over half 7. we love make you Let's go, let's start the show Spread the word around If you wanna get down don't you know? oké. Langstraat FM. Knock, knock, double knock, whose house is this? Knock, knock, double knock, whose house this is? we know what's in store. Lights, camera, action, fix. Hit the floor. In this house, it's a sweatshop. We be Geen House Party uit de playlist 10 voor 7. Dadelijk voor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. We hebben nog twee platen te gaan. Hierna hoor je George Franklin, Franklin Smallwood, You Know I Love You. Allereerst is hier Michael Jackson met de lange LP-versie van Wannabe Starting Something Souvenir 1982. Dit is Langstraat Web Fun Night. Iedere zaterdag tussen 5 en 7. be starting something. You got to be starting something. I said you wanna be starting. Michael Jackson, Wannabe Starting Something 1982. Souvenir komt van zijn LP Thriller, de best verkochte van die tijd. Van deze tijd ook trouwens. <laughs> Was het ook alweer iets van 100 miljoen of zo? Ik weet het niet. In ieder geval heel veel sluiten langs van Wim Funk Night, aflevering 181 met deze van George Franklin Smallwood. You know I love you. Tot de volgende week en veel plezier met Peter dadelijk. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg na het nieuws van 7 uur tot 9 uur vanavond. Doei doei!